Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kettingbotsing is de afgelopen avond in Duitsland drie levens geëist. Net over de grens bij Enschede botsten meer dan 30 auto's op elkaar. Dat gebeurde op de A31 tussen Heek en Gronau. Behalve drie doden zijn er 20 tot 30 gewonden, van wie vijf ernstig. Het is nog niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. Drie gewonden zijn naar een ziekenhuis in Enschede gebracht, waar ze bij de EHBO zijn behandeld. In het ziekenhuis waren acht operatiekamers gereed gemaakt, maar de Duitse autoriteiten kozen ervoor om de meeste gewonden naar Münster te brengen. Een traumahelikopter kon vanwege de mist niet worden ingezet. Waarschijnlijk blijft de A31 de hele nacht in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Heineken stopt met het financieren van horecaondernemingen. Het bedrijf heeft nu veel kroegen in eigendom en het heeft met veel ondernemers een financiële regeling. De ondernemers zijn dan verplicht de producten van Heineken af te nemen. Ze kunnen daardoor vaak niet voordelig inkopen. De ondernemers willen al langer af van die verplichting. Heineken zegt nu dat het alleen nog wil brouwen en niet meer bankieren. Het bedrijf zegt lessen te hebben getrokken uit de affaire Koistra. Die horeca-magnaat pleegde zelfmoord na een financieel conflict met Heineken. In Australië is een verpleger aangehouden voor een brand in een verzorgingshuis in Sydney, waarbij vanochtend vier bewoners omkwamen. De verpleger wordt ervan verdacht dat hij het pand op twee plaatsen heeft aangestoken. Over een motief is nog niets bekend. Vier demente ouderen kwamen in de vlammen om het leven en veertien anderen raakten gewond. De 35-jarige verpleger wordt aangeklaagd voor viervoudige moord. Het weer, op veel plaatsen mist. Met uitzondering van Zeeland en Zuid-Limburg is er plaatselijk zeer dichte mist. Met soms minder dan 50 meter zicht. De mist kan de hele nacht aanhouden. De minimumtemperaturen komen uit tussen 1 en 5 graden.